De toename komt deels doordat politici vaker aan de bel trekken als ze worden bedreigd... maar ook door de grotere maatschappelijke onrust vanwege de corona- en stikstofcrisis. Dit jaar zijn er 1072 meldingen gedaan van bedreigingen door politici... en dat is bijna een verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Jonge makers op het platform OnlyFans waarschuwen... ga niet je eigen grenzen over. Het is lastig om veel geld te verdienen op het online platform... waar mensen vooral pikante plaatjes delen. En daarom gaan ze steeds verder om de aandacht te trekken. Hulporganisatie 4 maakt zich zorgen. Als je online geweld meegemaakt hebt... dan kun je dezelfde gevolgen en dezelfde klachten ontwikkelen... eigenlijk als iemand fysiek ook eh, ja, geweld heeft meegemaakt... of seksueel geweld heeft meegemaakt. Het is belangrijk om het bespreekbaar te maken... om dan te kijken, ook al ben je er zelf mee begonnen... Ook al denk je dat het je eigen schuld is, dan denken heel veel mensen die dit hebben meegemaakt dat het mijn eigen schuld is, dus ik heb geen recht op hulp. Dat heb je wel. Echt direct aan de bel trekken. Een boer uit Brabant is al zijn koeien en kalfjes kwijt. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft de dieren in beslag genomen omdat hij ze verwaarloosde. De dieren stonden in een laag mist die zo dik was dat ze slecht bij hun voer konden. Ze hadden ook geen vers water in de stal en in de stal waren scherpe voorwerpen waaraan ze zich konden verwonden. Veel mensen zoeken naar manieren om de energierekening een beetje betaalbaar te houden. Geen verwarming aan en met een dekbed op de bank. Deze boer uit Friesland gebruikt zijn 80 koeien om het huis te verwarmen. Hij vangt de warmte van de melk op. Ik die, eh, die gaan melken bij hen en dat is zo'n eh, 30 graden. En eh, die warmte kunnen wij mooi broeken in een huis. De koeienmelk is 30 graden, zegt hij. En die warmte gaat uiteindelijk via een ingewikkeld systeem met buizen naar het woonhuis. En daar bespaart hij 5000 euro mee. Maar daar moest hij jaren geleden wel een investering voor 50.000 euro voor doen. Krijg je nog het weer? Code geel in het noorden van het land. Door IJssel kan het daar spekglad zijn. En die waarschuwing geldt in de loop van de avond ook voor de rest van het land. Morgen begint ook nog glad met wat mist in het begin. En daarna vooral in het westen zon en wordt het 0 tot 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op veel plaatsen is het verraderlijk glad door ijzel, dus daar moet je rekening mee houden als je de weg op gaat.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 Eh, dat, heeft, dat hebben ze samen gedaan met bijvoorbeeld een optreden van Loop. Die was er ook. En De Zonder, dat was een andere band. En ja, min of meer zijn het eigenlijk allemaal bands die... nou ja, ze kunnen nog leuk meedoen in Manifesto en Horen, Maar eh, inmiddels is een band als Loop wel, wel een beetje gewend om in grotere zalen te spelen. En Peel Puma zou bijna hetzelfde eh, kunnen doen. Bovendien hebben ze een King Forward Records verleden. Dat hebben ze ook nog. En eh, bovendien zijn ze ook bezig met nieuw materiaal. Dus dat uh, zeggende is dit ook meteen de aftrap van het tweede uur van deze Alternative FM. Ehm, we gaan straks uh, gaan we Tobias eh, kijken of, we, of we daarmee eh, klaar zijn. Dat, dat, dat sowieso. En dan is het, gaan we daar een aantal nummers van laten horen. Die hij hier live gaat brengen. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek. En dit is blijven liggen, want dit was in september. Maar ze heeft al gezegd, deze Jentel, dat ze met nieuw materiaal bezig is. Dit dateert nog dus van september van het afgelopen jaar. For the better of me. tried to hold it all together. I couldn't keep the pieces from falling apart. But you can't keep a piece that was never there to begin with from the start. dat eh, was even Gentle met eh, de nummer de voor The Better of Me. Eh, inmiddels is ook Tobios aangeschoven. Hoi. Ja, het is de derde keer dat je bij ons langs komt. Is dat wel zo? Ja, ja, ja, ja. je bent twee keer eerder geweest. Eén keer onder, volgens mij onder Cosmic Circus. Ja, en de tweede keer gewoon onder je eigen naam. Ja, dat, eh, ja, en de derde keer dus ook gewoon onder je eigen naam. Onder mijn eigen naam. Ja, ehm, ik, eh, ik heb ook uh, lopen luistervinken bij een collega van mij. Maar dat is ook de aanleiding waarom jij hier zit. Dus Maarten Verduin is een soortement van... ja, een stille boodschapper kennelijk geweest van, van podium 071. Maar jij vertelde toen op een gegeven moment ja, iets over van... ik waarom eh, heb ik dat gedaan? Ik, eh, ik heet gewoon Tobias Bader en dat, eh, dat is het. daar kwam het in kort eigenlijk op neer. ja, kijk, ik, ik, ik, maak natuurlijk nu voor het grote deel... ik schrijf de nummers zelf, ik produceer ze zelf. Ja. dus het ligt, ligt voor de hand om het gewoon onder mijn eigen naam uit te brengen. Ook. Ja. Eh, de vorige keer vertelde hij ook eh, dat eh, Dick Zinnige een van de mensen was die meeschreef. Doet hij dat nog steeds? Ja, precies. Dat is een vaste tekstschrijver. Dus hij heeft eigenlijk alle teksten geschreven van de, de liedjes die ik speel. Ja. En ik componeer daar dan liedjes van. Ja. Ja, we werken al behoorlijk lang samen. We hebben behoorlijk veel geschreven samen ook. Ja. Nog iets, wat ook heel erg leuk is. want de dame in kwestie zal wel zitten te luisteren, denk ik eerlijk gezegd. Dat is ene Mariska Lialing. Waar ken jij die van? Ja, dat ja, uh, uh, nou, ik wil daar allereerst even beterschap weten. Want ze ligt in de prak. Ja, ja. nou, ze is recent uit het ziekenhuis ontslagen met een gebroken rug. Dus dat was behoorlijk ernstig en schrik ook. Ja. ik Vertel mij langzaam, wat. Langzamerhand beter, beter gaat. Dus van harte beterschap, Mariska. Ja. Maar wij hebben eh, echt eh, in een stenen tijdperk, <laughs> eh, eeuwen geleden, hebben wij in een band gespeeld samen. <laughs> Pharmacy heette die. Ja. En dat was, ja, was behoorlijk stevig. Een beetje in de grunge tijd was dat. Ja. En ja, daar was dat voor een deel ook op geïnspireerd. En ik heb natuurlijk sterke jaren 60, jaren 70 invloeden. Dus dat mhm. was een aardige mix. Ja. Vond dat een beetje zijn uitweg eigenlijk ook in Pharmacy? die, muziek in, die muzikale invloed? Ja, zeker. Ja. Ik, was, ik was degene die de, met, met, met, met dat soort eh, melodielijnen aankwam. En uh, Ivan Lialing, dus dat is de man van, eh, van Mariska, een geweldige gitarist. ja, hij, hij is wat moderner ingesteld dan ik. Dus die, die, die zorgde ervoor dat het eigenlijk veel eigen tijd ging klinken. Ja. dus dat was een hele goede combinatie. en ik zong met Mariska tweestemmig vaak. Ja. Diezelfde Mariska, die eh, is ook onlangs eh, toch ook eh, bij jou geweest, geloof ik. Ja, ehm, nou, ze is niet bij mij geweest. Ze heeft het gewoon thuis opgenomen. Zoals ik ook mijn vocals allemaal thuis opneem. Maar zij heeft voor een, voor een nummer wat ik op mijn volgende plaat ga uitbrengen... heeft zij vocals gedaan. Ja, Heel leuk. Is dat, dat, dat lijkt me wel weer leuk. Als je dan elkaar toch weer na zoveel tijd van... Nou, waarom ook niet, weet je? Dus toch? Ja, zeker. We, hebben lang geen eh, muziek samen gemaakt. Eh, maar eh, zij, heeft, zij heeft de vocals gedaan. En Ivan heeft overigens ook een gitaarpartij gespeeld op mhm. dat nummer. Ja. En hij heeft ook eh, een, blazersarrangement gemaakt. Oké. Dus, ja, eh, dat, dat, wordt heel gaaf. Ik ben, ik, ben eigenlijk al heel nieuwsgierig eh, naar deze samenwerking. <laughs> Want dat vind ik, vind ik vrij... als, die klaar is, zal ik, zal ik het je sturen. Ja. Het is, ik ben het momenteel aan het mixen. Dat is ja. nog niet helemaal klaar. Maar, of, ja, ik, ik, laat het mixen door een Amerikaanse producer. Ja. Ehm, maar we zitten er middenin. Ja, eh, want ja, je bent dus nog steeds volop gewoon bezig met eh, muziek maken in dat, opzicht. Ja. Eh, want ik neem aan, hè, dit is al een beetje een voorschot op wat, wat je met de snode plannen die je nog hebt in de nabije toekomst, denk ik zo te weten. Nou ja, kijk, ik ben denk ik een jaar of vijf, zes geleden begonnen met het opnemen en uitbrengen van mijn eigen repertoire. Ja. En eh, ik heb nogal wat liedjes eh, liggen. Eh, en ik schrijf ook nog steeds nieuwe liedjes bij. Dus dat ja. wordt ook steeds meer. Ja. en ik heb dus vorig jaar in de lockdown heb ik een album uitgebracht. Lost on a Star. Dat staat ook op Spotify en zo. En ik ben nu met het volgende album bezig. Ja, ja want hoe is dat voor jou geweest? Die lockdown en die pandemie en noem maar op. Hoe, heb jij, hoe ben jij daar eigenlijk doorheen gekomen? Ja, eh, <laughs> het grappige is dat ik het inmiddels alweer bijna vergeten ben. Hè? <laughs> Zo gaat het dan. Dan ben je even een tijdje vrij en dan, dan vergeet je de ellende weer. Ja. Ik vond het, eh, ja, niet op een podium kunnen staan was echt wel een beperking. Eh, in de studio was het op zich niet zo'n probleem natuurlijk. Want dat, dat kan je wel gewoon doorzetten. Hè, met een aantal mensen in een kleine ruimte. Of een, <laughs> dat is nog wel te doen, zeg maar. Maar ook eh, sporten en dat soort dingen was natuurlijk eh, heel heftig. En eh, niet uitgaan en ja. dat soort dingen. Dus het was wel beperkend. Ja, nou heb ik hier ook een songwriter. Zij heet Lisette Aviva. En die zei, maar mij komt het wel goed uit. Ik kan gewoon lekker liedjes schrijven en ongestoord gewoon aan mijn repertoire werken. En dan die, die lockdown, die eindigt al een keertje. En daar had ze uiteindelijk wel gelijk in gekregen. Ja, dus ja. Nee, kijk, liedjes schrijven kan natuurlijk altijd. <laughs> dat, dat, blijf ik sowieso doen. Dus, ja. Daar heb ik geen lockdown voor nodig. <laughs> nee, maar de, de tijd en de ruimte is natuurlijk wel, eh, wel ideaal dan op dat moment, denk ik. Hoewel, eh, ben jij ook iemand die, die graag op het podium staat? Ik vind het wel leuk om, eh, om op het podium te staan ook, zeker. Ja. nou, ja, als je de hele dag thuis zit... dan word je ook niet per se creatiever van, laat ik nee. zo zeggen. Mhm. En, nou ja, in de lockdown zaten we natuurlijk ook dan... ik heb niet zo'n groot gezin, een vriendin en mhm. mijn zoontje. Ja. Eh, maar hij zit ook wat meer op mekaars lippen. Dus eh, wat dat betreft is je privacy ook, eh, je privacy situatie verandert ook natuurlijk. Dus, ja. ja. nou ja. <laughs> Het is, het, het, is zoals het is. Ja, het is zoals het is. Ehm, nou, we gaan zo het eerste blokje van twee doen. Maar ja, we hebben er dus al genoemd, hè, Mariska. En natuurlijk ook die, die band waar, waar ze dus nu actief mee is. Dus laten we hem dan nog maar een keertje even er tegenaan eh, smijten. Hier is Von V en Openly Remember. makes no sense. dit is eh, een single die we bijna wekelijks in en wekelijks uit hebben hier laten horen. Misschien wel het eh, beste nummer wat, eh, wat ik vind van de band van V. Openly Remember, maar het is ook een prachtnummer. Met even zo goed een hele goede tekst die Mariska erbij heeft geschreven. Het moment is daar, want we gaan naar Tobias luisteren die hier gekomen is. En eh, dat ook allemaal omdat er natuurlijk aanleiding is. Uh, want er eh, gaat materiaal van hem komen. En hij begint vandaag met Fly. It's a Saturn, Saturday I'm throwing roses at your feet Everything vanishes We're all wanting to the beat weer heel fijn om je weer in de studio te hebben, Tobias. Dus, eh, want eh, dit is ook weer zo eindje die uh, lekker onder je huid begint te kruipen. Dus dat, dat, is altijd wel fijn. Ehm, de tweede blokje, want we zijn aan het begin nog. Er volgen dus nog twee blokjes van twee na deze. En dat is Nine Miles High. wake up from the slumber and I find my lucky number. Will you be there in the hall? Will you catch me while I fall? Sometimes I stop and wonder why so many lonesome mothers cry. And by the way, where will I go? slow Dancing at the feet of my love Holy suns and stars above me through the day Sidetrack kicks along the Milky Way Matter doesn't matter anymore The ocean of love is without shore I'm swimming silence, easy no Simply by nature I let go I'm Dancing at the feet of my love still golden sky Eh, de kop is eh, eraf in ieder geval. Eh, we gaan zo dadelijk natuurlijk... nou, dat zal rond tien over half negen zo'n beetje zijn nog meer van uh, Tobias horen. Maar eerst gaan we nog even dingen inhalen. Omdat ik zo slim ben geweest om een aantal dingen gewoon bijna te vergeten. Ehm, deze is van Esther de Jong. En dat is alweer van een week of zes terug dat, dat ze dit uit heeft gebracht. En het nummer dat heet Nacht Japon. een boze droom Al voelt het langzaam als gewoon Al tijden is het aan de gang Het duurt mij al het al te lang Ik ga vooruit Rennend in mijn nachtjapon Maar waar ik dacht dat dit begon De eindeloze nachtmerrie Waarin ik steeds geen uitweg zie Ik ga lukt me niet omdat je al het goeds niet ziet Ik snap ook dat het moeilijk is, mijn zoeken in het ongewis Ik ga vooruit En mensen ook ze vragen steeds waar ik telkens ben geweest En of ik niet te stoppen moet, van S, het gaat echt niet goed Ik ga zeer. Zijn mijn wegen schots en scheef. Ergens ben ik goed op dreef. Ik ga vooruit. En muren komen langs te gaan. Ik kom er altijd weer vandaan. Op mijn laatste tandvlees lopen. Blijven zingen, blijven hopen. denken dat het goed zou komen. al voelt het langzaam als gewoon. Al tijden is het aan de gang, het duurt mij al met al te lang. En dat was er. Eh, Esther de Jong heet zij. En uh, eh, dat is eh, de eerste single van een debuutalbum... wat in juni 2023 moet gaan verschijnen. Um, ehm, Nachtjapon werd geschreven door mij op de dag dat het nieuwe album van Spinvis uitkwam. En dat is 7696. En ik was zo geïnspireerd door dat album... dat ik later die dag het gevoel had een lied te moeten kunnen schrijven. En dat werd dus dit nummer. Ehm, want eh, zij brengt het uit op het eh, label van Excelsior Recordings. Dat is hetzelfde label bijvoorbeeld als Elephant. Om maar even een, eh, een band te noemen. En Loop, die brengt ook tegenwoordig het materiaal van, van hun band uit op Excelsior. Eh, dat is ook wel te merken, want eh, de, de heer Wagenaar zat daar weer achter. Eh, die had een beetje de productie van, van deze single in handen. En ik denk dat Frans Wagenaar ook zich gaat bemoeien met het debuutalbum van deze Esther de Jong. Toegekomen en dat is dan ook meteen het, nummer, het laatste nummer voordat we het tweede blokje van Tobias gaan doen. Want zo lang duurt het nummer. Ehm, want Nax Stok is flink bezig om iets te doen. En hij wil de complete Bijbel, wil hij eigenlijk ja, min of meer op muziek gaan uitbrengen. Hij is eh, nu bij het, eh, eh, bij het boek Jezaja. Ehm, onlangs zag ik ook Jezaja 35 alweer voorbij komen. maar heeft, daarvoor had hij Jezaja 30. En dat is nou net het nummer wat ik klaar heb staan. Isaiah, maar je moet het even op zijn Engels uitspreken. So It Will Be is het volgende hoofdstuk van The Project of Love. Lord is a faithful God Blessed are those who wait for his help The Lord is a faithful God blessed are those who wait for his help He'll be gracious if you ask for help He will surely respond to the sound of your cries The Lord is a faithful God Blessed are those who wait be gracious if you ask for help He will surely respond To the sound of your cry will say This is the way This is the way you should go Right behind you The voice will say This is the way This is the way you should go Right behind you The voice will say should go Project of Love. Eh, Jesaja of Isaiah 30, so it will be. Want het is eh, eh, daar het moment om dat te, doen. Ik moet alleen nog even een deur dicht donderen. Want die deur die staat nog, nog open. dus dat, dat is één kant. Uh, dan ik dan, kijk, dus Marcus die gooit hem gewoon in het luik. <laughs> zo werkt dat dan hier bij ons. En we gaan op naar het tweede blokje van, van twee. Met Tobias Bader. En de eerste die hij van het eh, blokje laat horen is Born to Die. be the ripples in de indruk onttrekken dat hij volgens mij... Eh, en dan mag je heel even dit, eh, dit, de microfoon voor je gewoon gebruiken hoor. Eh, Born to Die heb je volgens mij ook in dat bewuste programma gespeeld... van nog niet zo lang geleden bij collega Maarten Verduin. Dat klopt. Dat ja, klopt, ja, ik heb het toch goed op zitten letten. Ja, denk, denk dat heeft hij toch gespeeld. ik heb het ergens in de zomer uitgebracht, net voor de zomer. Uh, als standalone, dus het staat nog niet op een EP of album. Ja. Eh, maar ik vond het... Eh, ja, kijk, het is natuurlijk een beetje contrast tussen eh, de best wel eh, het vrolijke deuntje, wat je ja, ook mee en meezingen. En eh, toch een enigszins zwaar aandoende tekst. Ja. Dus ik vind dat wel een leuke combinatie eigenlijk. Ja, dat, eh, dat, dat is wel heel erg duidelijk in het, in het nummer naar voren gekomen. Maar het gebeurt vaker hoor. Dat muzikanten wel eens het, het contrast gebruiken van... Nou, het klinkt vrolijk, maar dan blijkt er toch wel een hele duidelijke andere lading in het hele, verhaal te zitten. Maar goed, ehm, de tweede van het blokje van twee is Long Way to Fall. Ghost Rider, gloomy and bright. An inside outsider to clear up your night. Just me and you, and will we know? strange ja, ja. Primeur, hè? Wist je dat? <laughs> nou, ik eh, ben er, eh, ben er heel blij mee. Dus eh, we gaan straks natuurlijk in het volgende uur het meer van hem horen. In het derde blokje van twee. En dat is misschien ook leuk om even straks ook over dat nummer te hebben. De Long Way to Fall. Die hij zojuist heeft gespeeld. Maar zover is het nog niet. Eerst nog even een mooi kerstnummer. Heeft ze vorige maand al uitgebracht. Maar dit is het moment om het te laten horen. Sophie Jenna. In september was zij hier. En dit is haar kerstnummer. Fairy Lights. It's Christmas time, the fire's aglow. I hear there's even a fair chance that it will snow. presents sit below the tree. I put my red suit on, the one you bought for me. And I'm glad for all the people that have gathered, and the fairy light shimmering bright. But it's really hard to keep myself together these glittering smiles, I feel lonely tonight. It's Christmas time, isn't it fun? Another battle of the seasons lost and won. I made the cake you used to like, I put marshmallows on a spike. I hang the mistletoe and still it feels all wrong And I'm glad to see the people celebrating And the music is a merry years ago. I hear there's even a fair chance that it will snow. in the sun. Jacob D. Edwards. En Jacob D. Edwards is eh, ook weer eh, met een eh, single actief. En deze single is alweer een week of twee, drie uit. La Belle Dam. En dat moet nog gaan komen van een album, of beter gezegd een EP. En die EP die heet, hij, had, <laughs> hij had het mooi verteld, um, The Threshold. Dat is de, de titel. Eh, waarmee hij een aantal nummers eh, zal uit gaan brengen. Ik denk dus zo waar dat er een hele hoop eh, van het materiaal wat hij al heeft laten horen... En wat op Spotify onder andere te vinden is. Dat hij dat uit gaat brengen. Daarvoor hoorde je onder meer Sophie Jenna met Fairy Lights. Ehm, over niet al te lange tijd komt er een nieuwe single van Atia uit. En die zat al heel bescheiden te mailen. Ja, ken je, ken, je, natuurlijk, hoe kunnen we je nou vergeten? Die single was namelijk een tijdje terug eh, een van de nummers die we hier veelvuldig hebben laten horen.